Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een heel klein beetje goed nieuws voor onze portemonnee. Producten in bijvoorbeeld de supermarkt werden afgelopen maand iets minder snel duurder. De inflatie was in juni 5,7 procent, dat is iets minder dan de maand ervoor... Maar de vlag kan nog lang niet uit, zegt economieredacteur Nick Wouters. Goedkoper, dat wordt het voorlopig niet. In de supermarkten zie je wel dat de grootste prijsstijgingen nu toch echt voorbij zijn. En de verwachting is ook wel dat de inflatie later dit jaar verder terug gaat lopen. Maar met 5,7% blijft de inflatie nog altijd erg hoog. Het CBS gebruikte voor het eerst een nieuwe rekenmethode voor het berekenen van de inflatie. Eerder keken ze altijd naar de prijzen die in nieuwe energiecontracten staan... Maar doordat veel mensen nog een vast contract hebben met een oude prijs... klopte dat niet helemaal. Dus we kijken nu naar wat mensen daadwerkelijk betalen voor energie. Een harde knal vannacht in Vlaardingen. Bij een huis ging een explosief af. Niemand raakte gewond, maar er is wel veel schade. Onder meer aan de gevel en de voordeur. En ook in Almere was het raak. Daar ontplofte vannacht een vuurwerkbom bij een huis. Volgens de politie lagen de bewoners te slapen op het moment van de explosie... maar raakten ze niet gewond. Je festivalticket op het laatste moment verkopen aan iemand anders... omdat je toch niet kan. Dat was nooit een probleem. Je zet het gewoon op Ticketswap. Maar voor mensen met kaarten voor Down the Rabbit Hole... is dat sinds gisteren niet meer mogelijk. Tickets doorverkopen kan namelijk alleen via het systeem van kaartverkoper Ticketmaster. Dat zegt muziekjournalist Adse de Vriezen. En daar hebben ze onder andere dus de randvoorwaarden afgesproken... om wat voor reden dan ook dat je dat eh, acht uur voor het evenement nog maar kan doen. Nou begint dat evenement vandaag. Alleen gisterenmiddag ging de camping al open. En dat hebben ze als startpunt gerekend van, eh, van het evenement. Dus heel veel mensen schrokken daarvan. Die hadden nog een kaartje van 255 euro te koop staan. Wat ineens niet meer verkocht kon worden. Nou, je ticket aan iemand die je kent verkopen is nog wel een optie. Maar als dat niet lukt ben je waarschijnlijk gewoon je geld kwijt. En het weer nog. Nu nog best wat zon. Later dan trekt het dicht en zijn er in het binnenland ook wat buien.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, bailame, esta rumba, esta guitarra cuando se inmala dolores, cuando se quema amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores.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 Quando Cuando se marea dolores, cuando se che mal d'amore, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, me. Esta rumba esta gitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba esta gitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré. la notte a cantare e la rumba taglietana io che do sempre cantare però non sempre cantare però non sempre cantare e la rumba taglietana io che do sempre cantare però non sempre cantare però non sempre cantare e la rumba taglietana che do sempre cantare rushing across the forest, monkey business on a sunny afternoon. Jungle life, I'm living in the open. Native beat that carries on. Burning bright, I fight a blood to signal to the sky. I still wonder, there's a message get to you. this honey afternoon. for Africa. for Africa. Samina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sakalewa, anawa, ah, ah. Samina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sakalewa, this time for Africa. I'm well on my journey, biggie, biggie, mama, one, a, two, Z. My teeth are on my journey, biggie, biggie, mama. Michael. got jouw keuze ZFM. relationships. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help practicing these songs of freedom. Cause all I ever have redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Have no fear for atomic energy, cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Ooh, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing? songs of freedom Cause all I ever have Redemption songs Redemption songs Redemption songs us from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy. Cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets? While we stand aside and look. Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you here to sing these songs of freedom is all I ever had redemption songs all I ever had redemption songs these songs of freedom songs of freedom. Redemption Songs, je luistert naar ZFM Zandvoort. Willem Bruis is de naam en eh, ja, daar moet je maar even mee doen. <laughs> het is niet anders. Eh, vanaf 10 uur het laatste programma van de, The Boys. En dan gaan wij eh, met ja, zomervakantie, geef het de naam. En ja, we gaan er weer wat moois van maken. Afwachtend op onze grote vriend Charles en Gerry Rutte komt ook nog.